De hele week hoor je hem hier in de Ava Show. We gaan er even voor klappen. De in de borden, de komende karas. Zo, nou het scheelde niet veel of er was geen afwasshow geweest vanavond, want we hadden hier wat generatorproblemen zoals dat heet. Ja, daar krijg je ervan hè, als je een beetje aan stekketjes gaat eh, lopen trekken. Ja, dan trek je de stroomvoorziening eruit en eh, als je er niet let dan zijn de batterijen leeg en dan is het gewoon einde verhaal, dan stopt heel de boel ermee. Maar we zijn er weer. Goedemiddag, goedenavond allemaal. Het is vandaag dinsdag 29 september van het jaar des Allahs 2015. En het is weer 5 uur of 7 uur geweest en dan gaan we hier weer even een uurtje verblijden met wat aardige grammofoonmuziek zoals dat heet. Zoals daar zijn Keith West, The Spinners, Smokey, Smokey Robinson. Dat is weer een andere Smokey als die andere Smokey. We hebben de Sweet, we hebben de Beatles, Fleetwood Mac, Charlie Ritz, John Rawls, Cashmere. Ook zo'n geweldig plaatje vind ik dat, daarna nooit meer wat van gehoord. Karin Kent, wie kent haar nog? Uh, eh, Mouten McNeil, die is natuurlijk nog wel overbekend, denk ik. Genesis, maar we beginnen weer met een plaatje uit de jaren 60. Uit 1965 dit keer. Herb Alpert en de Tuania Brass. En eh, het is een nummertje van de Beatles. Maar ook heel mooi vertolkt door deze twee. Het is allemaal getiteld A Taste of Goedemiddag, je luistert naar de Ava Show bij Radio Els 558. trouwens een heerlijk najaarstuuntje vind ik dit hoor. Ja, ja, ja, ja. Ik weet niet of je al naar buiten gekeken hebt of zelf buiten geweest ben vandaag. Maar het is gewoon geweldig. Heerlijk najaarsweer. En dat schijnt het zo nog een beetje te blijven. Tot na het weekend zelfs. Ja, dan worden we toch eigenlijk wel verwend. Want in het weekend zitten we gewoon al in oktober. Jorden, help, herp, Alpert en de Tuana Bras en de T. Stefani En wie kent het niet? Een prachtig nummertje van de Beatles natuurlijk. Maar dit was gewoon even lekker een instrumentaaltje om mee te beginnen. De Vergeten Hits. 24 uur per dag. Radio Els. De Ava Show. de wereld waarin we leven. Daar zong eh, Genesis over met Phil Collins natuurlijk. Land of Confusion. Confusion <laughs> uit 1987. Welkom bij Radio Els 558. Praxis Tuincentrum verkoopt vanaf 1 januari geen dieren meer. In overleg met de dierenbescherming heeft het bedrijf besloten te stoppen met de verkoop van levende wezens. De vier tuincentra zullen nog wel huisdieren houden, zegt een woordvoerster dinsdag. Maar klanten die op zoek zijn naar bijvoorbeeld een konijn of een cavia worden doorverwezen naar de dierenopvangcentra. We willen een goed voorbeeld geven en zijn, aldus de woordvoerder. De tuinwinkels in Amsterdam Zuidoost en Beverwijk werkten het afgelopen jaar samen met konijnenopvang De Werf. Twee Mexicaanse vissers van wie de boot was gezonken hebben drie dagen op de stille oceaan weten te overleven in een krat van piepschuim. De mannen dobberden op de golven in de krat dat normaliter wordt gebruikt om de vis gekoeld te bewaren. Nadat onze boot was gezonken, was dat het enige wat nog dreef, zeiden de mannen nadat ze door de Mexicaanse marine waren gered. Ze hebben hun avontuur overleefd omdat ze wat water bij zich hadden en een kilo tortillas. Inspecteur, of nee, niet inspecteur. Importeur Volkswagen stopt verkoop van de verdachte dieselauto's in Nederland. Dat laat een woordvoerder van PON gisteravond weten. Het gaat om 4100 auto's die nu in voorraad zijn, die uitgerust zijn met een Euro 5 dieselmotor van het type EA189. PON maakte het nieuws bekend na een vergadering met alle dealers van Volkswagen in Nederland. De huidige nieuwe generatie Euro 6 dieselmotoren zijn niet getroffen en zijn volledig conform de daarvoor geldende regels, aldus de verklaring van PON. En ik zal er even bij zeggen, PON dat is geloof ik de inkooporganisatie van Volkswagen. De brandweer die rukte in 2014 minder uit dan in 2013. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal brandmeldingen dat binnenkwam in de meldkamer nam juist toe in 2014, met 4000 naar ruim 130.000 meldingen. Dat de brandweer minder vaak hoefde uit te rukken heeft te maken met het feit dat de meeste gevallen kunnen worden afgehandeld in de meldkamer. De meeste meldingen komen binnen via automatische brandmelders, zo'n 40% is dat. De brandweer belt actief na om te controleren of er daadwerkelijk brand is, maar ook bij telefonische meldingen hoefde de brandweer minder vaak in actie te komen de krant. Dat was het eerste gedeeltje alweer. We gaan lekker verder met de muziek uit 1972. Oh, oh, oh, oh, die gekke Willem Deun, hè? Ja, ja, ja. Met eh, die andere, uh, eh, Mount, Maggie eh, McNeil was dat. Samen waren het Mount en McNeil. En ze hadden nummer 1 hit in 1972 met Helloa. fact that for was altijd wel een koddig gezicht hoor, als je die twee naast elkaar zag. Die grote Willem Duin met die grote baard en, dat kleine meisje Sjoukje Spijker. Later eh, had Willem Duin nog een monsterhit met Willem wat heb je grote handen. Toen was hij in het Hollands overgegaan. Helaas is hij ook al niet meer onder ons. Ja, en ik geloof dat uh, Sjoukje Spijker nog af en toe wel eens op tv en zo verschijnt. We zijn al heel vroeg in de show toegekomen aan de klap op de knieën zoals dat heet. Nou, wat is dat? Dat is een plaatje, daar kan je gewoon lekker mee op eh, je knieën klappen, hè, met je handen of met wat anders, met een vliegenmapper, weet ik veel, met je schoonmoeder. Dat kan allemaal. De klap op de knieën oh, oh, wat een lekker plaatje van Karen Kent uit 1966. En dans je de hele nacht met mij. je de hele nacht met mij. Ik dans het liefste met jou, maar wat doe jij? Dit moet het feest zijn wat ik graag vieren wou. Alleen, alleen met jou. En daarom dans toch de hele nacht met mij. Als dit een droom is, dan droom ik jou erbij. En voor de zon komt Met jou te dansen vind ik een zaligheid. Ik heb maling aan de tijd. En daarom dans toch de hele nacht met mij. Als dit een droom is, dan droom ik jou erbij. En voor de zon komt. Nou, kom op Els, even in de swing. <laughs> Is toch wel eens lekker op een dinsdagavond hier in de show. Karin Ken dans je de hele nacht met mij. Een oud plaatje hoor, het is bijna 50 jaar oud. 5 Radio Els. What de wand van Cashmere uit 1979 volgens mijn lijstje. Nou, na al dit eh, disco- en dansgeweld onder het motto de klap op de knieën plaat gaan we het eens even rustiger doen op deze dinsdagavond in de Hava Show.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 Dat weet je nog wel voor vandaag. Het is vandaag 29 september en dat is de 272e dag van het jaar. En er komen er nu nog 93 in 2015. Wat gebeurde er allemaal vandaag in het verleden op deze dag? In 1829, Londens georganiseerde politiekorps gaat aan de slag. Zij worden later bekend als Scotland Yard en ze bestaan nog steeds. In 1990, de wereldtop voor kinderen van de Verenigde Naties wordt in New York door koning, koning Boudewijn geopend in het bijzijn van staatshoofden uit de hele wereld. En dat is ook wel leuk. In 1968 was de allereerste uitzending van de Fabeltjeskrant op de Nederlandse tv. En in 1992, Veronica zendt op Nederland 2 de eerste aflevering uit van All You Need Is Love van Robin de Brink. En hij presenteert dat volgens mij nog steeds hoor. Ja, zo lang al hè. In 1567, dus dat is heel wat eerder, de hertog van Alva arresteert tijdens een diner graaf van Egmond en de graaf van Hoorn op beschuldiging van verraad. Beide worden op 5 juni 1568 in Brussel onthoofd. Dus een beetje de IS-praktijk, eh, hè? Ja, ja, ja. Eh, in 1997, Britse wetenschappers stellen het verband vast tussen de, tussen de ziekte van Creutzfeldt-Jacob en de zogenaamde gekke koeienziekte, de BSE. Nou, dan gaan we eens even kijken wie er vandaag geboren zijn of jarig zijn natuurlijk. Nou, Els, dat zijn hele lijsten, maar er staan niet veel bijzonders op geloof ik hoor. Dat was in 1932. Robert Benton hij was een Amerikaans filmsregisseur en scenario-schrijver. In 1933 Gerard Fekeman, Belgisch zanger, kunstschilder en beeldhouwer. En Jerry Lee Lewis, wie kent hem niet, Amerikaans zanger en pianist. Hij werd geboren in 1935 en de Italiaanse premier, ja niet meer, maar dat is hij wel geweest... Silvio Berlusconi, hij zag het levenslicht in 1936 en dat zullen de vrouwtjes weten na die tijd. Wim Kok moeten we feliciteren. Hij was natuurlijk een Nederlands politicus en ook een keer minister-president van Nederland. Nou, een keer, een paar keer geloof ik zelfs. Hij werd geboren in 1938 en legt wel Waleza. Hij was natuurlijk de vakbondsleider die eh, uiteindelijk het schopte tot Pools president. Hij werd geboren in 1943 en Mark Overmars is van 1958. En niet, daar bedoel ik niet eh, de voetballer mee, maar een Nederlands informaticus. Karen Young, Amerikaanse actrice natuurlijk, ook geboren in 1958. En John Jones, de zoon van eh, die andere, die bekende, ja, die getrouwd was met uh, Bloemendaal. Ja. Hij is een Nederlands, acteur. Hij werd geboren in 1963. Nou, het eh, volgend plaatje maar pakken. Dit zijn hele lijsten, maar er staat zo weinig bijzonders tussen. DJ Niels Hoogland is vandaag jarig. Hij is natuurlijk een Nederlands disjockey. Hij is van 1972, dus nog een jong broekie eigenlijk. Hè? En Nicolette Kluiver, Nederlands presentatrice en model. Zij zag het levenslicht in 1984. Gaan we eens even kijken wie zijn er overleden vandaag. Dat was in 1974 Jan Smallenbroek. Hij werd 65 jaar, hij was een Nederlands politicus. En Marnik Schijse werd 84 jaar. Hij was een Belgisch schrijver en overleed in 1984. Jopie Huisman overleed in 2000 op 77-jarige leeftijd. Was een Nederlands kunstschilder en tekenaar. En Redus de Beek werd slechts 64 jaar. Hij was Nederlands politicus en nog een keer commissaris van Drenthe, als ik uit mijn hoofd zeg. Hij overleed in 2008 en de laatste van de reis was Tony Curtis. Hij werd 85 jaar oud, Amerikaans acteur en hij overleed in 2010. De laagste minimumtemperatuur hadden we in 1921 met 0,4 graden Celsius en de hoogste maximumtemperatuur was vandaag 26,2 graden. Dat gebeurde in 1934, als je je nog kunt herinneren. Het langst in de zon zitten, dat kon mijn, kon mijn overoma, want eh, in 1902 was dat 11 uur. En in 1996 liepen we met z'n allen het langste in de regen, want toen regende het maar liefst 11,2 uur. <clears throat> we zijn er alweer doorheen, dat weet je nog wel. Dan kunnen die papiertjes weer weg, Els. En dan gaan we eens even kijken waar we naar gaan luisteren. Oh ja, mooi plaatje. Dan gaan we voor 41 eh, jaar terug in de tijd met Charlie Ritz. Ja, ja, hier in de Show bij 558. The most beautiful girl in the world. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her? that I love her. I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, See the most beautiful girl that walked out on me. Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me. Nou, net als Charlie Rits, die, ik zie ook altijd wel hele mooie dames rondlopen. Maar het lijkt wel of die allemaal een beetje een oogafwijking hebben. Want mij zien ze eigenlijk nooit. Je hoorde Charlie Rits, The Most Beautiful Girl, 1974. was Show, meer muziek. Door met de muziek van Fleetwood Mac uit 1988. En het prachtige, allemachtige... Everywhere. Welkom in de Show bij Radio Els 558. that I'm proud and I can't get the words out. Ooh. van Fleetwood Mac. En overal hoor je dit nummer in 1988. En in 1969 hoorden we overal dit nummer. Hier zijn de Beatles. minder eerstejaarsstudenten naar het HBO. Tot nu toe gaat het om een daling van 6,2% ten opzichte van het aantal studenten dat zich in dezelfde periode vorig jaar had ingeschreven voor een HBO-studie. In totaal hebben zich 92.042 studenten aangemeld, vergeleken met 98.175 in de periode vorig jaar. Op basis van de actuele cijfers kan worden verwacht dat de techniekopleidingen wederom een groei doormaken, terwijl de leraren opleidingen krimpen, stelt de vereniging. Mansveld wacht zwaar debat om ProRail. De belangrijkste verwijten aan het adres van Mansveld zijn dat zij weinig grip heeft op de misstanden bij ProRail, de problemen niet proactief aanpakt en belangrijke informatie zou achterhouden voor de Kamer. Zo moest de Kamer ergens in de marge van de Prinsjesdagstukken lezen dat er in de periode tot 2028 mogelijk een half miljard te weinig is begroot voor onderhoud en beheer van het spoor. En vallen ook grote projecten als de verbouwing van Utrecht Centraal tientallen miljoenen duurder uit. Vier jaar cel voor doodrijden van een baby in Lutten. Ook heeft de man voor tien jaar een rijontzegging gekregen. Gerrit G. uit Lutte reed in maart dit jaar in zijn woonplaats een vader- en kinderwagen omver. De baby werd uit de kinderwagen geslingerd en overleed ter plaatse. De vader raakte zwaar gewond. Gerrit G. had te veel gedronken. Staatssecretaris Dijkhoff wil strenger optreden tegen geweld in asielzoekerscentrums. Dat bleek dinsdag in het vragenuurtje waar staatssecretaris Klaas Dijkhoff, Dijkhof van Veiligheid en Justitie antwoord gaf op vragen van Kamerleden. Dijkhoff zei dat het nu al mogelijk is om asielzoekers een verblijfsvergunning te weigeren als zij gewelddadig zijn geweest en daarvoor zijn veroordeeld. Het intrekken van een verblijfsvergunning is ook mogelijk. Van der Steur betreurt gebrekkige informatie rondom om foto van Volkert G. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Die minister is in een benarde positie beland nadat vorige week bekend werd dat de eerste foto's van Volkert van der Graaf kort na zijn voorwaardelijke vrijlating in mei 2014 in scène waren gezet. Vorige week dinsdag hield Van der Steur de Kamer tijdens het vraaguur voor dat het Openbaar Ministerie een dag voor publicatie door de advocaat van de Graaf eh, van Van der Graaf, Stijn Franke, op de hoogte was gesteld van de foto's. Daarna bleek dat het ministerie al veel langer betrokken was. Dat was het laatste stukje de krant van vandaag. Dus al die papiertjes kunnen in de vuilnisbak, Els. Het is een eh, mooi klusje voor jou. Je kent ze wel, maar lang niet meer gehoord. Radio Els frist je geheugen op. Radio Els frist je geheugen op. coming out from under your nose. Does anyone know the way? Did we hear someone say? We just haven't got a clue what to do. Does anyone know the way? There's got to be a way. To Blockbuster! The cops are out. They're running about. Don't know if they'll ever be able to blockbuster out. Cause he is more evil than anyone here ever thought Does anyone know the way? Did we hear someone say? We, just haven't got a... Ah! No! volste glitterrock uit de jaren 70 in je radio hier in de Ava Show. De Sweet natuurlijk uit 1973 en Blockbuster. Ja, ik ben gek op deze muziek hoor. We hebben zelfs een keer een eh, Glamour Rock Top 20 gedaan. Dat zullen we volgend jaar weer eens een keertje gaan doen. Want dit vind ik zulke fantastische muziek. Het schiet alweer aardig op in de Ava Show. Hè? Ik heb nog maar een minuutje of elf, zie ik. Oh jee. Oh, dit is ook schitterend. Uit 1970. Smokey Robinson in The Miracles en de Tears of a Clown. verandert er niet veel in het weerbeeld. Komende nacht is er weinig bewolking en kunnen er weer enkele mistbanken ontstaan. De minimumtemperatuur wordt ongeveer 6 graden. Overdag is er morgen vrij veel zon. Het blijft droog en de middagtemperatuur wordt 17 graden. De wind waait uit oost tot noordoost en is matig van kracht. Wij gaan nog even luisteren naar Smokey op de valreep en Layback in the Arms of Someone uit 1977. want my sympathy. Just open your heart to me. You get whatever you ever need. You think that's too high for you, but baby, I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. you lay back in the arms of someone.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 You lay back in the arms. the arms of someone you love. Oh, plaatje doet me denken aan eh, mijn jeugdzondes in 1977. Ja, toen lag ik ook wel eens in iemands armen, maar dat waren meerdere armen. Niet op hetzelfde tijdstip natuurlijk, maar ja, nou ja, zal zullen we maar zeggen. back in the arms of someone. someone. Je hoorde Smokey hier in de Avas Show. Gezellig, de Avas Show met Ferry. Een van de laatste plaatjes voor deze dinsdag. 29 september van het jaar 2015. We gaan naar 1980 toe. Met de spinners natuurlijk. En Working My Way Back To You. zijn alweer flink in overtreding, want het uur is alweer lang <laughs> voorbij. Zou ik bij echt zo niet hoeven te doen, denk ik. Daar draaien ze je gewoon weg, hè? want dan moet het nieuws eruit en de reclames en zo. Daar hebben wij hier geen last van, dus ik stop gewoon wanneer ik zelf wil. Je hoorde de spinners en working my way back to you. Babe. Ja, mooi plaatje, mooi plaatje, mooi plaatje. Dit was het weer voor deze dinsdag, de 29 september van het jaar, dus alles 2015. We deden het weer met heel veel plezier. Ik heb nog één plaatje voor je. Een hele prachtige opname van een film die nooit doorging, maar de titelsong die was er wel. En dat werd nog een hit ook. Expert from a Teenage Opera. Allemaal uitgevoerd natuurlijk door Keith West in 1967. Ik zou zeggen, heel eh, fijne avond nog. Werk ze morgen of anders eh, andere dingen die je gaat doen.